uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Albert Heijn krijgt een topvrouw. Marit van Egmond gaat de supermarktketen leiden. Ze volgt Wouter Kolk op. Dat maakte het moederbedrijf Ahol Telheize vanochtend bekend... bij de presentatie van de jaarcijfers. Marit van Egmond begon als trainee bij Albert Heijn... en zit nu al in de directie. Wouter Kolk stapt over naar een internationale tak van Ahold. De omzet van het concern steeg vorig jaar naar 62,8 miljard euro. Dat is een stijging van 2,5 procent. De winst wordt pas over een maand bekendgemaakt. Artsen willen dat ouderen eerder nadenken over de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Nu gebeurt dat vaak pas op de spoedeisende hulp of vlak voor een riskante operatie. Patiënten worden nu vaak overvallen door de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Uit onderzoek van een Utrechtse hoogleraar blijkt dat patiënten soms worden gereanimeerd... terwijl achteraf blijkt dat ze dat liever niet hadden gewild. Een gesprek daarover zou daarom al bij de huisarts moeten plaatsvinden. Ouderenbond ANBO en de Patiëntenfederatie Nederland steunen de oproep van de artsen. De aanleg van de metrolijn tussen Schiedam en Hoek van Holland loopt opnieuw vertraging op. Er zijn problemen met de beveiligingssoftware, meldt RTV Rijnmond. Zo ging bij een testrit een spoorwegovergang niet goed dicht... en het gebeurt geregeld dat een metrotrein ineens begint te remmen. De Hoekse lijn had volgens de eerste plannen al in 2017 moeten rijden... maar dat wordt nu op zijn vroegst in mei dit jaar. De vertraging kost anderhalf miljoen euro per maand. Onder meer omdat er tussen Schiedam en Hoek van Holland bussen moeten rijden. De Franse tennisser Luca Pouille heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. Hij won in vier sets van de Canadees Milos Raonic. Het is voor Pouille de eerste keer dat hij de halve finales van een Grand Slam toernooi heeft bereikt.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 En je liefde kreeg ik vaak in overmaten. Ik kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zat mij de haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. We staan samen naar de tafel met de mondjes dicht.